Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. Voetbalstadions mogen binnenkort weer helemaal vol zitten. Dat wordt dinsdag bekendgemaakt in de coronapersconferentie. Toeschouwers moeten wel een vaccinatiebewijs of een negatieve test laten zien. Nu mag twee derde van de stoelen worden gebruikt. De maatregelen gaan in over twee weken op 25 september. Die dag begint de zevende speelronde van de Eredivisie met Willem II tegen PSV. In Apeldoorn zijn activisten binnengedrongen bij een kalverslachterij. Volgens Omroep Gelderland hebben ze zich daar vastgeketend. De politie is met zeker vijf eenheden aanwezig. Ook zijn er drie bussen van de ME. Mogelijk bestaat de groep activisten in totaal uit 50 personen. In Amsterdam zijn na afloop van het woonprotest 61 mensen opgepakt. Volgens de politie hadden ze zich afgesplitst van de protestmars... en probeerden ze een huis te kraken. Er werd geweld gebruikt tegen politiemensen die daar waren. Nog voor de woning kon worden gekraakt werd de groep ingesloten en opgepakt. In Amsterdam werd gistermiddag door duizenden mensen gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Tegen torenhoge huizenprijzen, de stijgende huren in de vrije sector... en het grote tekort aan sociale huurwoningen. Volgens de gemeente waren er zo'n 15.000 mensen. Rolstoeltennister Diede de Groot heeft zich op de US Open verzekerd van de Golden Slam. Oftewel winst van alle Grand Slam toernooien en Olympisch goud in hetzelfde jaar. De Nederlandse won dit kalenderjaar de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, de Paralympische Spelen... en nu was ze dus ook de beste in New York. De Groot is de eerste rolstoeltennister die erin slaagt de unieke Golden Slam te bereiken. Het weer. In de ochtend is het op veel plaatsen bewolkt. In de middag breekt wat vaker de zon door. Het wordt opnieuw tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort.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 Can't be tamed. I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that. Fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my heart. Give me all you got. Don't ask why, why, why. Don't be shy, shy, shy.